willen kussen en alle jongens ondertussen die kleine binnenbrandjes bussen en samen heel gelukkig zijn. Alle meisjes willen horen dat zij alleen is zo mooi verliefd te zijn. Oh my baby, Susie baby, liefde is een medicijn. Alle meisjes willen dromen van knappe boys en samen wonen. En als de ware is gekomen, dan zaten mijn heel geluk. is zo mooi verliefd te zijn. Oh my baby, Susie baby, liefde is een medicijn. Mm Alle meisjes willen dromen van boys en samen wonen. En als de ware is gekomen, dan zaten we heel